Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Blokker-concern heeft afgelopen jaar 52 miljoen euro verlies geleden. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met 2014. Toen kwam het verlies uit op 20 miljoen euro. De problemen zijn het grootst bij de huishoudwinkels. Daar liep de omzet met 1,7 terug. Bij de speelgoedwinkels van Blokker, zoals Bart Smit en Intertoys... was het omzetverlies minder groot. En bij de woonwinkels Xenos en Leen Bakker was er een kleine omzetstijging. Over een uur maakt de KNVB bekend of FC Twente de licentie voor het betaald voetbal mag behouden en in de eredivisie blijft spelen. Er gaan geruchten rond dat de club wordt teruggezet naar de eerste divisie. De proflicentie van FC Twente staat al lange tijd ter discussie vanwege een schuld van 32 miljoen euro. De club zou eigenlijk op 9 mei al duidelijkheid krijgen van de KNVB, maar de licentiecommissie van de bond vroeg toen uitstel om het reddingsplan van FC Twente beter te kunnen beoordelen. Tom Dumoulin is in de elfde etappe van de Ronde van Italië afgestapt. De renner heeft te veel last van een blessure aan het zitvlak. Dumoulin reed zes dagen in de roze leiderstrui, maar zakte daarna weg in het klassement. Middenvelder Bart Ramselaar van FC Utrecht is voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de oefenduels tegen Ierland, Polen en Oostenrijk. Kevin Strootman van AS Roma is na lange tijd weer geselecteerd door bondscoach Blind. Strootman speelde twee jaar niet in het Nederlands elftal vanwege gescheurde kniebanden. Nederland speelt zijn eerste oefeninterland op 27 mei uit tegen Ierland. Het weer, vanmiddag en vanavond hier en daar een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog.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 Er staat 9 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Dorp 6. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij het knooppunt Vaanplein 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A16 vanuit eh, Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij Hendrikido Ambacht.